Zes uur. moet met het RWS Journaal. De vogelgriep op een pluimveebedrijf in Hekendorp in Utrecht is van de variant H5N8, heeft het RIVM bekendgemaakt. Deze variant kan besmettelijk zijn van dier op mens, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Voor kippen is H5N8 wel erg gevaarlijk. Bijna een derde van de dieren gaat eraan dood. De ziekte is gisteren geconstateerd op het bedrijf in Hekendorp. Er geldt een landelijk vervoersverbod voor gevogelte, eieren en pluimveemest. Verder is er ook een ophok- en afschermplicht voor gevogelte... en in het hele land een jachtverbod voor alle dieren. De uitzending van Hart van Nederland over de moord op een bejaard echtpaar mag doorgaan vanavond. De kortgedingrechter heeft de bezwaren van twee advocaten verworpen, meldt omroep SBS6. De advocaten wilden het programma tegenhouden... omdat er fragmenten in te zien zijn waarin de politie de twee daders verhoort. De rechter vindt volgens SBS dat de privacy van de daders niet genoeg wordt geschonden om het programma te verbieden. De uitzending gaat over een bejaard paar dat in 1997 in Amsterdam-Noord op gewelddadige manier om het leven werd gebracht. Een modderstroom heeft in het zuiden van Zwitserland aan twee vrouwen het leven gekost. Hun huis raakte bedolven onder de modder na de aanhoudende zware regenval van de afgelopen dagen. Ook in het noorden van Italië zijn twee mensen omgekomen door noodweer. De lichamen van een jongen van 16 en een man van 70 werden gevonden in het puin van een woning. Een steek van Napoleon Bonaparte is op een Franse veiling voor bijna 1,9 miljoen euro verkocht aan een Zuid-Koreaanse verzamelaar. Eerder schat in het Veilinghuis de waarde van het kenmerkende hoofddeksel op hooguit 400.000 euro. De generaal droeg de gevelde steek tijdens de slag om Marengo in 1800. In totaal zijn bijna duizend voorwerpen van de Franse keizer geveld... die het bezit waren van de koninklijke familie van Monaco. Het weer, het is bewolkt, regenachtig en op veel plaatsen is er nevel. De regen trekt wel langzaam weg. Morgen overwegend droog en geregeld zon. Het wordt dan, net als vandaag, ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden een file van 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Oudekerk aan de Amstel 6 kilometer. Dat heeft te maken met de eh, wedstrijd van het Nederlands elftal.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 Didn't mean to fall in love, last thing I was thinking of myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low. Cause my you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided.